Een van de mooiste historische opnamen hier in de studio van GoFam. The Honeybus and Can't Let Maggie Go. Nou, daar kunnen we het weer mee doen vandaag. Goedemorgen, welkom bij de show. Gaat duren tot 12 uur. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Op deze laatste dag van april gaan we de komende twee uur heerlijke muziek voor je draaien en een paar leuke onderwerpen behandelen hele interessante onderwerpen. Dus blijf lekker luisteren. Hou me gezelschap tot 12 uur. Dan verwen ik je oren met onder andere de Starland Vocal Band. gonna be here anyway. van Everything But The Girl hier bij GoFam. I Don't Want To Talk About It. Kennen we natuurlijk eh, in de uitvoering van Rod Stewart. Want eh, hij maakte dat eh, nummer als eerste. Maar dat maakt niet uit. Dit klinkt natuurlijk ook geweldig. Zo bij de koffie. Hier met een reuze mergpijpje. Heerlijk. Verder de Starland Vocal Band hier met Afternoon Delight. Een beetje vroeg, maar dat mag de pret niet drukken. Straks in de show gaan we het hebben over overmatig drinken is in 2022 gedaald.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 Up on Blue Avenue. Anita Baker. Ach, geweldig hier. Op deze mooie zondagmorgen. Toch? De temperaturen gaan lekker omhoog. We gaan nu echt een lenteperiode in. En het werd ook wel een beetje tijd, hè? En dan hebben we ook van die lekkere muziek om een beetje relaxed te op zo'n zondagmorgen als vandaag met de lente in ons hoofd. Je Blue Avenue dus eh, van Elton John en Anita Baker ervoor met Sweet Love. Straks over een minuut of zes, zeven gaan we het hebben over eh, dat het overmatig drinken in 2022 is gedaald tegen alle verwachting in. Daarover gaan we praten zometeen eh, met niemand minder dan Peter de Wolf. Niet Peter en de Wolf, <laughs> nee, want dat is weer een klassiek stuk, maar met Peter de Wolf eh, van stichting Stiva. Ehm, wat het allemaal te betekenen heeft, dat hoor je dus zometeen.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 Guess that I am just a hopeless case. Can't get used to losing you no matter Een mooie antieke van Andy Williams. Wie kent hem nog? <laughs> Ja, oh, een Ploem. Ja, dan gaat hier iets mis met de computer. Dat hoorde je misschien wel. Zo gaat dat natuurlijk hier in de studio. Tegenwoordig is alles elektronisch en dan eh, wil het nog wel eens een keertje niet lukken. Goed, even terug naar Andy Williams. Can't get used to losing you. Prachtig nummer van <laughs> heel lang geleden. En een beetje tempo, een beetje lawaai natuurlijk. Vandaag op deze zondagmorgen van YouTube en Mary J. Blige. We gaan het hebben over alcoholgebruik. Het is minder geworden tegen alle verwachtingen in. Hier is mijn collega Herman de Bruin met alle info. Overmatig drinken is in 2022 gedaald naar het laagste niveau ooit. Hoe ik dat weet? Nou, ik weet het niet zelf, maar Peter de Wolf die weet daar verder alles van. Hij is in de uitzending namens de Stiva Stichting Verantwoorde Alcoholconsumptie. Meneer de Wolf, welkom. Dank u wel. Eh, ja, hoe hebben jullie dat ontdekt dat eh, het overmatige drinken toch gedaald is? Want dan hebben we het over alcoholgebruik, hè? Klopt, ja. Dit zijn cijfers die worden bijgehouden door het CBS. Mhm. Eh, en samen met Trimbos Instituut, het Sociaal Cultureel Planbureau. Dit wordt eh, elk jaar bijgehouden en dan zijn de cijfers ook goed met elkaar te vergelijken. Ja, en we zien dat in 2022, die meting is net binnen, dat het eh, percentage overmatige drinkers gedaald is naar 6,5 En dat is, ja, dat is lager dan het ooit geweest is. Ja, en wat is overmatig drinken dan? Ja, je drinkt overmatig als man als je meer dan 21 glazen per week drinkt. En als vrouw 14 glazen, meer dan 14 glazen. Ja. Maar kan het ook niet zo zijn dat door dat onderzoek mensen het voorzichtiger zeggen dan dat het eh, werkelijk is? Ja, dat zou natuurlijk altijd kunnen. Het is wel het mhm. CBS, hè, die is natuurlijk gewend om mensen vragen te stellen en ook eh, vragen nog een keer te stellen, zodat, je, zodat echt het goede antwoord eh, gegeven wordt. Ja, zo'n controlevraag erin. Klopt, ja. ja, ja. Dus dat, dat is een vak. En bovendien, ja, dit, dit, dit doen ze eigenlijk al eh, de afgelopen eh, ja, 30, 35 jaar wordt het op deze manier gedaan. Dus het is in ieder geval wel goed met elkaar te vergelijken. Dus als je een trend ziet, dan is het ook wel een trend die echt, eh, die echt, ja, die ook, die ook echt bestaat. Als het nou daalt naar nul, dan zijn, jullie, dan zijn de fabrikanten werkloos. Maar dat gaat niet gebeuren, denk ik. gaat niet gebeuren. En, en dat gaat, dit gaat nog steeds om overmatigheid. Hè? Dus dat betekent dat mensen nog steeds eh, af en toe een, eh, een biertje, wijntje of borreltje eh, kunnen drinken. En daar is ook helemaal niks mis mee. Dit gaat echt om ja, te veel drinken. En als dat daalt, dan vinden wij dat, vinden wij dat is de trend steeds down geweest. En ja, mhm. bijvoorbeeld over, overmatig drinken was rond 2000 eh, was wel 12% van de, van de 18-plussers in Nederland die er ook nog over maken. Dus we zien eigenlijk dat dit een lange termijn trend is. En ja, ja. Dat komt ook omdat mensen sowieso eh, ja, bewuster met hun gezondheid omgaan. dus, ze, laten zich beter informeren. Ze zijn zich bewust van, van nou, heel veel zaken die ook te maken hebben met, eh, met suiker en met, met vet. En ja, dus ook op het gebied van, van alcoholconsumptie zijn mensen goed geïnformeerd en ja, gedragen zich eigenlijk beter. Ja, denk gewoon na over, eh, over je, je, eigen manier van, van alcoholconsumptie en je niveau van alcoholconsumptie. En doe dat gewoon verstandig. Dan geniet je er eigenlijk ook nog het meeste van. Hè? Niemand wordt echt eh, heel blij als je, als je 15 of meer uh, eenheden op een dag drinkt. Ja. Dus, en, zeker de volgende dag niet. Dus, dus ja, mensen ja, hebben natuurlijk ook wel een stukje gezond verstand. En ja. het is fijn om te zien dat dat, eh, dat, dat eh, op deze manier zo werkt. En is het ook uitgesplitst naar leeftijd? Want ik kan me voorstellen dat de jongere drinker daar nog een beetje minder boodschap aan heeft. Ja, je ziet, ziet inderdaad wel dat met name bij jongvolwassenen, en dat is op zich niet zo gek hè, als je kijkt naar de, studentenleeftijd, ja. door, daar wordt gewoon gemiddeld gezien wat, wat meer gedronken. Dus daar zie je eigenlijk wel een, eh, een, een, oververtegenwoordiging van die groep bij de, de overmatige en bij de zware drinkers. En dat loopt eigenlijk tot, ja, tot, tot de leeftijd van 25, 30 zo'n beetje zo, eh, zo door. Daarna zie je het gewoon weer, eh, weer wat naar beneden gaan. Overigens, bij die groep zien we ook wel door de jaren heen dat het ook daar daalt. Ja, ja. Ook Bij, die, bij de studenten, zal ik maar zeggen, of nou, jongeren die al aan het werk zijn en misschien ook best wel goed verdienen en daardoor ook van tijd tot tijd eh, drinken en soms ook al eens te veel drinken, dan zien we eigenlijk ook wel een daling. Hoor. Dus wat dat betreft zie je ook bij die groep eh, zie je, zie je over de afgelopen eh, tien jaar ook wel een daling. Ja. ja, en de leeftijd is natuurlijk ook opgetrokken naar 18 jaar, hè? bij mijn hoofd gezegd? Ja, in 2014 is het van 16 naar 18 Dat scheelt misschien ook wel. Ja, dat zien we eigenlijk niet terug in de, in de statistieken. Oh. En zeker bij minderjarigen zelf. Hè, daar zagen we eigenlijk al een daling die zo'n beetje ook in 2000, 2003 begon tot 2013. En daarna is het eigenlijk gelijk gebleven. Terwijl je daar nou juist had verwacht dat, eh, dat die maatregel nog een, een, extra stimulerend effect zou hebben. Maar dat hebben we daar niet gezien. Dus wat dat betreft zit het niet daar, maar zit het misschien wel daardoor in een wat oudere leeftijdsgroep, die natuurlijk na 2013 ook gewoon eh, tien jaar ouder is geworden, mhm. dat het effect misschien wel daarin zit, van, het, het overmatige drinken. En verantwoord en gezond leven. Dat is ook een van de punten die de laatste jaren ook steeds meer in de belangstelling komt te staan. Klopt, ja, helemaal waar. Ja. Als mensen meer willen weten over dat onderzoek, kunnen ze bij jullie op de sociale media, de website terecht? Ja, op onze LinkedIn, eh, Twitter en ook op stiva.nl. Daar, daar, daar staat ook al een mooie grafiek bij en, en, ook een link naar het onderzoek zelf. Dus wat dat betreft kun je daar alles vinden. Kijk even op stiva.nl om daar meer over te weten over het alcoholgebruik. Maar gewoon wat minder drinken, dat is een goede zaak en dat gebeurt ook steeds meer. En dat is alleen maar goed voor de gezondheid van de Nederlander, denk ik.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 Omdat je wil always Connie van den Bos. Prachtige muziek, mooie stem. Hè? Veel te vroeg overleden aan eh, longkanker, als ik me niet vergis. Want ze rookte nogal. En ze heeft eh, prachtige liedjes gemaakt. Vooral ook over echtscheidingen zou ik maar zeggen. zal ik maar zeggen, bijvoorbeeld Paleis met Gouden Muren. Eh, je gaat eruit vandaag. En welke hadden we ook nog? Oh ja, het Paleis met Gouden Muren. <laughs> maar goed, dit was een van haar positieve liedjes. Maar dat was natuurlijk een vertaling van een Franse chanson. Je hoorde haar met de andere kant van de maan. Verder en Clerc met een echte chanson met Ma Préférence hier in de show op deze zondagmorgen bij GoFam. We vertroetelen je oren met onder andere muziek van Whitney Houston. Kom je er net bij, welkom, goedemorgen. Luister mee naar One Moment in Time. Each day I live, I want to a day to give the best of me. I'm only one, but not alone. My finest day is yet unknown. I broke my heart for every gain to taste the sweet. I face the pain much remains see worden we met z'n allen stil van hier in de studio. Echt waar hoor. Geweldig dit. Eh, Joe Cocker en You Are So Beautiful. Het zal je maar toegezongen worden. Hmm, geweldig. Ehm, en verder Whitney Houston natuurlijk met One a Moment in Time. Even een berichtje over morgen. Morgen is er eh, van alles te doen in Gent, Want dan is het de dag van de arbeid. Maar daar is het de dag van de meemarkt. Gaat beginnen om 10 uur s morgens en duurt tot 6 uur. En het centrum staat helemaal vol met kramen. Dus je bent er van harte welkom om daar te komen kijken.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 So carry undone. Who said it best? Were you the one? Let's just forget, leave it behind, and carry on. Let's just forget, leave it behind, and carry on. we doen het rustig aan. Je hoort het wel <laughs> zeker, hè? Slow Dancing met eh, Olivia Newton-John... aan het einde van het eerste uur van De Zondagmorgen met de Go FM. Mhm. Ja, zometeen uh, nieuws, wat mededelingen en eh, het weer natuurlijk. En daarna ben ik bij je terug bij het tweede gedeelte van de show. Gaan we iets meer tempo maken. En straks komt er ook een eh, reportage voorbij van Jeroen van Gent. Want die ging met zijn microfoon de straat op en hij vroeg u van alles. En wat dat alles is, dat hoor je straks over ongeveer een half uurtje hier in de show. De zondagmorgen van GoFam. Dus wat mij betreft tot over een paar minuten. En intussen luister je mee naar Karel Kraaienhof.